Maar dat lijkt Rutte geen goed plan. Vanwege toch eh, een te hoog aantal uh, besmettingscijfers nog steeds. Een te hoog aantal besmettelijke in Nederland. En ook vandaag weer toch weer een fors aantal nieuwe besmettingen. En eh, eh, en ook in de ziekenhuizen nog steeds een enorme druk. Het ging in het coronadebat ook nog over de avondklok. Volgens Rutte staat die coronamaatregel bovenaan het afschaflijstje... maar zit dat er nu nog niet in vanwege het hoge aantal besmettingen. Na een heftige brand in Jemen zijn al 80 doden geteld. Die brand brak afgelopen weekend uit in een vluchtelingenkamp. 150 mensen raakten gewond. Met de meeste gaat het niet goed. Wanneer krijgen we onze coronaprik? Dat moet vanaf deze week duidelijker worden. Er wordt een site gelanceerd waarop staat wie wanneer wordt gevaccineerd. Misschien ben je tijdens lockdown wel begonnen met breien... of heb je inmiddels al 20 bananenbroden gebakken. Nou, ook een hoop mensen zijn aan het Lego geslagen. De Lego-fabriek heeft vorig jaar een recordomzet gehaald. Bijna 6 miljard euro. De steentjes zijn niet alleen populair bij kinderen... ook volwassenen hebben behoorlijk wat bouwwerken in elkaar gezet. En je bed uitrollen en je laptop openklappen voor het zoveelste online college. Studenten moeten nu door corona behoorlijk afzien. Demissionair onderwijsminister van Engelshoven gaat daarom met ze in gesprek. Deze Groningse student slingerde vanmiddag zijn Zoom aan om met haar te praten. Wat we eigenlijk voornamelijk om ons heen zien, eh, en dat baart ons eigenlijk best wel zorgen... is dat zelfs de sterke en de positieve studenten nu echt een hele, een hele lange slurf aan het worden vinden. De minister hoopt dat er wat lichtpuntjes aankomen, sneltesten bijvoorbeeld. Op die manier zou over een tijdje misschien weer veilig les kunnen worden gegeven. Wil jij ook vertellen over je laptopcolleges of heb je ideeën hoe het beter kan? Studenten uit Rotterdam, Enschede en Maastricht krijgen deze maand ook nog de kans om met de minister te praten. Het weer, vanavond regent het op veel plekken en morgen zijn er ook een paar pittige buien. Het waait ook flink hard, maar tussendoor is er ook zon. Het wordt ongeveer 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging op de A10 ring Amsterdam. Tussen Afrit Haarlem en Amsterdam-Tuinnoord Oostzaan staat 3 kilometer. Vanwege opruimwerkzaamheden de afrit dicht en ook de rechte reishok is afgesloten. De N244 Alkmaar-Edam is in beide richtingen dicht tussen de Rijp en Middenbeemster.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 And the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise and pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up two, three stories high. At night, <laughs> boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, cause the rats, the roaches, and the water bugs, I mean, they were hustling, baby, trying to get something easy. And let me tell you something, it was stinking, boy, and there was all kind of disease in there. You know, but it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to in order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety, we got to get together and do it for ourselves. That's the only way it's going to be done. And you know what I'm talking about? Let me tell you what I mean. your Het is, even, het is woensdag, het is 10 maart en ehm, het is even na zessen. En dus is het tijd voor Grasduinen. We trappen af met Let's Clean Up The Ghetto. Een dikke hit van een gelegenheidsformatie van onder andere Lurals, Billy Paul, Teddy Pendergrass en de OJ's. Genaamd de Philadelphia All-Stars. En je raadt het al. De opbrengst kwam te goede van bezems en vuilniszakken. Goedenavond dus allen, leuk dat je weer luistert. En leuk dat je weer hebt afgestemd op Zandvoort FM te beluisteren via de ether, op de kabel, via de app of via de camera van ZFM Live. Tot 18 vanavond het programma Gasduinen aflevering 5 alweer. En mijn naam is Rob Benoni. We Gasduinen er dus samen lekker op los in de wereld van de soul, de funk, de jazz en de blues. En ook zeker aandacht voor de pop. En of dat nou uit de jaren 60 of 70 of 80 komt of uit nu. Dat doet er verder niet toe als het maar lekker is. En daarnaast eh, aandacht voor aan de poorten rammelend nieuw talent vanavond. Zoals onder andere Arlo Parks, Joy Crooks en onze eigen Nona. Verder muziek van Ken, Danny Livingstone, klankkunstler Robin Fick en Prince. Straks de Rip of the Record. Eh, en in de tweede uur valt de aandacht voor eh, Silk Sonic... een bijzondere en mierzoete samenwerking tussen Anderson Park en Bruno Mars.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 There was I many times. get me through. Seems you've known it over all these years. And now I'm gonna give it back to you with a bit of faith. lamented in a million years. You turned away from my cruel words. How I'd love to take away your tears, your tears, your bitter tears, your tears, your bitter tears, baby. gitarist hoorde Charlie Hunter en beste Mos Def voor je op met Creole. Ja, ik denk, misschien was het leuk om <laughs> even uit te spelen. Uh, eh, Mos Def dus met Creole, een sample voor So What voor je van Miles Davis. Straks trouwens een nieuw item in Grasduinen... wat alles te maken heeft met samples. Off the record, maar daarover straks meer. Nu, eh, daarvoor trouwens Jack Soul, Unconditional Love. Lastig eh, te vinden plaatje. Op Spotify is de single wel te vinden maar dan in een, vind ik, mindere uitvoering. Dus deze uitvoering staat op Explorations deel 2 van het label Ubiquity. Voor je, mocht je het mooi vinden. Nu verder met de Chuckmates en Cut to See You Soon. just left Miami, Florida On my way to the moon So keep your love light burning I got to see you soon Ooh, baby Hey, baby Dubi Bamba. Iedere woensdag van 6 tot 8. so damn, damn fine. You give me such an eye. every night. Mm. Love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. is how I feel for you, yeah. Mm. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. was sweet 16, I wanted you to make you my queen. Then until the day you were, you're the loving girl that's taking my hand. Mm. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. our world together. Mm. Love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. sweetly when you walk, when you talk, when you dance for me, girl. Walking so sweetly when you walk, when you talk, when you dance with me, girl. Boom, ba, ba, boom, ba, boom, boom, boom, boom. Boom, bam, boom, boom, boom, be eh. be be. Boom, boom, bam, boom, bee, be be be be. Boom, bam, bam, boom, boom, boom, bam. be be be be be be. bee, Boom, boom, bam, boom, bee. dream to be free, I can take you there, just follow me. And if you dream to be free, I can take you there, just follow me. Cause baby, I won't, I won't steal your wrong. And it seems like can take you there, just follow me. And if you dream to be free, I can take you there, just follow me. Cause baby, I won't, I won't steer you wrong, wrong. I will help you believe. the rims to the caps. Your method and D. I'm ASAP. I'm Cacodon, chicken hunting at KFC. In 83, I was that scrub TLC. Talked about, now I rock the house, talking about. out. No doubt, no doubt. It's Saturday, this night fever. Shit is popping. Chiba, my mouth cotton. This the season, but drawers dropping and heavy breathing. Uh-huh. You ain't skeezing, you dick teasing. I'm leaving, acting rotten. I got no time for games, I'm no joke. Drop that ass when I'm finished and watch it smoke, smoke, smoke, smoke. Yeah, yeah yeah, yeah. Smoke, smoke, smoke, smoke, And if you dream to be free, I can take you there, just follow me. And if you dream to be free, I can take you there, just follow me. And if you dream to be free, I can take you there, just follow me. won't steer you wrong. ZFM. to please has been knocking on my door since I was 17. Oh, oh and you soaked, you chose to ignore. But now it's more than a wish, it's a dream. Now I don't understand how you can hold me back. You said, baby, learn your lessons when you step on crack. So there's no time to fall. Your existence will call and see experimenting. I'm wearing bamboo and I'm picking up zoots. I've slipped away. Now I'm on a and your sashay a deal for us. oh, danger's got me wrapped up round its thumb, but it's no trap. I'm in. it's been knocking on my door since I was 17. Uh, oh, oh when you soaked, you chose to ignore. But now it's more than a wish, it's a dream. Now I Vinnie Quay hoorde je met Love Cats, Sweeter Every Day. Hij brengt nog steeds albums uit, maar deze zijn wel echt een stuk minder toegankelijk... dan uh, eh, Mayfair Strike uit 1997 alweer. Wat toch echt een klassiek eh, feel-good album is. Red Astaire daarna met eh, een cover van D'Angelo. Of die nam hij onder Ehm, gevolgd door zo'n nieuw talent waar ik het er straks over had. Singer-songwriter Joy Crooks. Ze is geboren in Engeland. Ze is uh, van Begaals-Ierse afkomst. En ze is woonachtig in Zuid-Londen en ziet dit als haar grootste inspiratiebron. Ze is pas 21, heeft al op eh, grotere festivals gestaan. En in 2020 was ze genomineerd voor de Rising Star Award tijdens de Brit Awards. In de gaten houden dus Joy Crooks. Je hoorde Mother May I Sleep With Danger. Thank l'astre solaire disparaissant. Je n'ai plus souvenir de moi. Mon esprit alors prend la fuite, investissant les perspectives comme autant de lignes de choix. Et faisant fi des invectives, semblant lui demander pourquoi, emplit l'espace environnant. fois qu'il appartenait au grand tout, duquel il aurait fait son toit. Quand j'aperçois les bleus de lune que la mer offre à nos ébats, et qu'alors nos corps s'envolutent de verts plancton luminescent, troublant le calme de la brume combien l'écrin dans lequel est caché ton cœur, est en tout point semblable au mien. Cherchant à conjurer ses peurs. Quand j'aperçois ces bouts du monde et qu'à leur horizon flamboie l'astre solaire renaissant, je n'ai plus souvenir de toi comme si la nuit avait gardé notre amour pour qu'il ne se noie. Free sorry uit Frankrijk. Tijd voor het nieuw item hier in eh, Grasduinen. Uh, tot 8 uur ben ik nog bij je. En nu dus tijd voor een nieuw item. Oftewel off the record. Oftewel waar hebben artiesten hun sample vandaan gehaald. Van welke platen hebben ze hun sample afgetrokken. Dus de grote hit van nu ondersteund door samples van anderen uit het verleden. Lijkt me niet al te lastig eh, te raden bij de volgende plaat. We beginnen dus lekker simpel. We trappen af met de Charlights Are You My Woman. Hoppie. brings the rain. It feels like spring. Magic mushrooms out of dreams. She brings the rain. Oh, yeah, she brings the rain. Cement of yellow, gray disappears, flying on the raven's wing. She brings the rain yeah, she brings the rain. Yes, I care, she brings me spring, but don't care about nothing. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. She brings the rain, it feels like spring mushrooms out of things. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain. the rain. Oh yeah, she brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. leek me dat niet al te moeilijk, toch? Off the record, je hoorde, nou ja, natuurlijk Beyoncé, Crazy in Love. Met dank aan de Charlas dus uit 1970. Ze hebben bijna letterlijk gekopieerd. Are You My Woman? Daarna M. Peebles, Slip Trip en Fell in Love. En laatste, als laatste de band Can uit Keulen. En uit 1968, zou je niet zeggen. nummer had ook vorig jaar geschreven kunnen zijn. She Brings the Rain. Ehm, tot eh, zo direct na 7 uur. We gaan eruit met de eh, Sergio Mendes en Brazil 66.